Die die berghelling af. Maar ik had niet gezien dat die boom daar ook was. Wij gaan afreskiën, want dat is goed. Ik werd ochtends wakker en wat ik toen zag, dat ik tot mijn verbazing in het ziekenhuis lag. Ik zat in het gips, ja dat was echt niet